Door Almegens met het NOS-journaal. In het zuiden van Irak is opnieuw gedemonstreerd. Duizenden mensen gingen onder meer in Basra voor de zesde dag op rij de straat op. Ze eisen banen en betere openbare diensten. De politie gebruikte traangas om de demonstranten uiteen te drijven. In Samawa werden volgens persbureau Reuters twee demonstranten gedood... toen honderden mensen een rechtbankgebouw bestormden. Met de overwinning op Kroatië is Frankrijk de nieuwe wereldkampioen voetbal... Vanavond kregen de Franse spelers in Moskou de wereldbeker uit handen van FIFA-baas Infantino, nadat Kroatië met 4-2 was verslagen. Direct na het laatste fluitsignaal barstte in Franse steden het feest los. Tienduizenden Fransen gingen zingend en hossend de straat op. De WK-finale tussen Frankrijk en Kroatië werd in de tweede helft kort onderbroken toen vier actievoerders het veld oprenden. Drie vrouwen en een man werden snel verwijderd en zijn naar een politiebureau gebracht bleek te gaan om een actie van de Russische feministische protestbeweging Pussy Riot. De FIFA heeft Luka Modric verkozen tot beste speler van dit WK. De Kroatische aanvoerder krijgt de gouden bal. Kylian Mbappé is uitgeroepen tot beste jonge speler van het toernooi. En beste doelman werd de Belg Thibaut Courtois. De gouden schoen voor topscorer ging naar de Engelsman Harry Kane. En Spanje is uitgeroepen tot de sportiefste ploeg. In de Marokkaanse hoofdstad Rabat hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de celstraffen voor de leiders van de protestbeweging in de RIF. Die beweging strijdt voor verbeteringen in de regio die in hun ogen wordt achtergesteld. Ruim 50 leiders kregen vorige maand gevangenisstraffen opgelegd tot 20 jaar, omdat ze de protesten hadden georganiseerd. Het weer blijft nog lang zacht en helder. Ook morgen is er weer volop zon. Kan het nog iets warmer worden dan vandaag, plaatselijk 30 graden mogelijk. Dinsdag kan er weer een bui vallen. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. terug bij Pistol Radio Show 1289 hier op CFM Zandvoort. Nog een uurtje New Age muziek. En ehm, we gaan beginnen met een gloednieuw album van David Arkenstone. De beste man maakt niet veel albums, tegenstelling tot zijn uh, eh, New Age collega's. Maar als je wat maakt, nou dan is het altijd uh, ja, toch wel pareltjes van werk, van cd's, albums, zoals dat tegenwoordig wordt genoemd. De titel van dit album is Colors of the Ambient Sky. En dan gaan we naar, eh, ook naar luisteren en eh, gelijk het. De eerste track, Pearl World. Er staan negen tracks op. En nou, dat zal wel goed zijn voor een, een uurtje. Dat is over het algemeen zo. Laten we maar eens gaan luisteren. En mocht je het allemaal verder eh, informatie over David Arkenstone willen... dat kan natuurlijk via de website peacefulradio.info. Dan ga je naar de playlist van dit programma. Peaceful Radio eh, Show 1289. Veel luisterplezier. money. They always find money for floods. For floods. When I was 16, I went out with a boy. I'd tell you his name if I thought it would help. He told me he loved me and tossed me a girl. But the bigger my belly, the faster he ran. Everyone knows rivers will swell. They always find money for floods. Everyone knows rivers will swell. They always find money. They always find money. They always is a lie, so I live by the river. My daughter Louise will be three in July. If July ever comes, it's beginning to feel like the water will never surrender the fields. Hi, I'm Jeff Oster. You're listening to Peaceful Radio. Morning still in, in the room or listening to your music, I, I presume is part of your your recent disc, and we were all overwhelmed with listening to the to the music. I am Jennifer Dufresne, one of the artists here on Peaceful Radio today. Please visit my website, www.jenniferdufresne.com, and purchase my music to enjoy at any time on demand. I'm Jill Haley, one of the artists on Radio Peaceful. Please visit my website, www.jillhaley.com.